moeder van mijn leven, vele lange jaren heb je me gegeven. Mama Dolores, jouw leven is nu voor. daar in dat mooie Andalusië. Daar in dat kleine witte huis. In Andalusië, waar ik gelukkig was. Maar anderen zeiden je, hij ging hier hij heeft geen tijd meer voor zijn mama. mama, mama, Moeder van een leven, vele lange jaren heb je me gegeven. Mama Dolores, je zoon komt niet meer terug en de wind slaakt een zee. Yeah.